got your message, baby. It's a sight to see you fade away. The world is this feeling. Catch your breath and leave me reeling. He'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Every day I walk alone, and I pray that God won't see me. wrong. I know it's wrong. Tell me why.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 了。 me, my dirty boy, can't you see? op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM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 It is is ZFM. Zandvoort. yourself even try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 Con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 Medewerkers van het openbaar vervoerbedrijf HTM leggen het werk neer uit onvrede over de geplande bezuinigingen op het OV. Ook zijn ze tegen het plan van het kabinet om het stadsvervoer aan te besteden. In Rotterdam werd gisteren gestaakt, Amsterdam is morgen aan de beurt. De Libische leider Gaddafi is weer even te zien geweest op de Libische staatstelevisie. De zender liet beelden zien van een ontmoeting met stamoudsten in een hotel in de hoofdstad Tripoli. Gaddafi kwam niet sprekend in beeld. Volgens de staatstelevisie zijn de beelden gisteren gemaakt. De Libische leider was niet meer gezien sinds de NAVO-luchtaanval op zijn hoofdkwartier twee weken geleden. Dat voedde geruchten dat Gaddafi bij die aanval gedood of gewond geraakt was. Het lijkt erop dat de Libische staatstelevisie die geruchten met de nieuwe beelden wil ontkrachten. In Jemen hebben veiligheidsagenten het vuur geopend op betogers. Op het centrale plein van de hoofdstad Sanaa waren duizenden mensen op de been toen ze plotseling werden beschoten. Volgens getuigen waren ook sluipschutters actief die vanaf de daken rondom het plein op de demonstranten schoten. Zeker zes mensen kwamen om het leven en tientallen burgers raakten gewond. Ook in de steden Thais en Hudaida schoten veiligheidsagenten demonstranten dood. Sinds februari wordt in Jemen gedemonstreerd tegen het regime van president Saleh, die al 33 jaar aan de macht is. Barcelona heeft voor het derde jaar op rij de Spaanse titel veroverd. Tegen Levante werd het 1-1